Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Gaza zijn 26 uitdeelpunten voor voedsel weer hersteld. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Er liggen plannen om in totaal op 145 plekken in Gaza voedsel uit te gaan delen. Gisteren meldde de hulporganisatie dat de bevoorrading van voedsel in Gaza wordt opgevoerd... maar dat het nog lang niet genoeg is voor alle Palestijnen. Daarvoor is dagelijks 2000 ton nodig, zegt de VN. Het COC wil dat er veilige ruimtes komen voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. De Belangenvereniging sprak met 54 LHBTI-asielzoekers en statushouders. Ruim de helft zei slachtoffer te zijn geweest van schelden, pesten en bedreiging. Vier op de vijf voelt zich niet altijd veilig. De daders zijn niet alleen medebewoners, maar ook mensen die in de buurt van een AZC wonen... en medewerkers van opvangorganisatie COA. Het COC vindt het belangrijk dat medewerkers van het COA voldoende kennis hebben over LHBTI-mensen en trainingen daarover krijgen. Bij een explosie van een tankwagen in het noorden van Nigeria zijn zeker 31 mensen omgekomen. 17 anderen raakten gewond. Volgens een politiewoordvoerder viel de vrachtwagen om... waarna mensen massaal op het ongeluk afkwamen om lekkende brandstof op te vangen. Op dat moment volgde de explosie. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De afgelopen maanden zijn in het gebied vaker zware ongelukken geweest met vrachtwagens. Onder meer door de slechte staat van de wegen in Nigeria. Litouwen heeft het vliegverkeer rond hoofdstad Vilnius stilgelegd vanwege ballonnen in de lucht. Het gaat om weerballonnen die gebruikt worden om sigaretten uit buurland Belarus te smokkelen. Vluchten zijn omgeleid naar een andere luchthaven in Litouwen en naar Polen. Enkele weken geleden lag het vliegverkeer rond Vilnius ook al stil vanwege eenzelfde incident. Het weer, steeds minder buien en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een mix van zon- en wolkenvelden bij zo'n 15 graden. In de avond gaat het harder waaien.